There's something special about the way that you move Nederlandse spaarders zijn vorig jaar ruim 6 miljard euro armer geworden door de lage rente en inflatie. Volgens de spaarbank komt dat neer op gemiddeld 785 euro per huishouden, schrijft de Telegraaf. Omdat de inflatie met 3% veel hoger was dan de gemiddelde spaarrente, werd spaargeld per saldo dus minder waard. Bij het presidentieel paleis in Venezuela zijn schoten gehoord. Dat melden verschillende bronnen. Ook vlogen de drones boven het paleis. Intussen is tijdelijk president Rodriguez officieel beëdigd. Afgelopen weekend werd haar voorganger Maduro opgepakt door Amerikaanse troepen. Biotechbedrijf Galapagos sluit definitief de deuren in Leiden. Ze stoppen met celtherapie omdat er geen koper voor werd gevonden. Hierdoor verdwijnen wereldwijd 365 banen in Europa, maar ook in China en Amerika. Het hoofdkantoor van het Belgisch-Nederlands bedrijf in Mechelen blijft wel bestaan. En Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 6,2. Epicentrum lag in het westen van het land. Volgens de Japanse omroep is er geen gevaar voor een tsunami. Er zijn tot nu toe geen berichten over schade of gewonden. Het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. Het is wel koud. Min 7 graden in het oosten tot min 2 graden in het westen. Pas op voor gladheid. Overdag vaak droog en in het westen schijnt dan geregeld de zon. Het wordt 1 tot 4 graden. En tot zover het ANP-nieuws. the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.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 Hoe harder ik wil dat ik dit niet ben, hoe meer dat ik begrijp dat ik weg ben. Soms mis ik wie we vroeger konden zijn. En maak ik me zorgen en is de angst zo groot in mij. Nee I'll bring back the beat, and then everyone sings.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 Een hele goede morgen. Het is 13 voor Mattie en Marike, de pre-party. Luc van de redactie hier. Ik dacht, ja, ik ben alvast even binnen. Dus ik heb mijn koffietje al gezet en ik begin tegen je aan te lullen.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 En Niels die is er al bij. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen, Louis. Goedemorgen. <laughs> Niels hier. Dus... eh. Tien over drie in de nacht. Tien over drie, goedemorgen. Zeg. Ik ben eh, tien over half drie begonnen. Godsamme. Gladheid. Ik uh, ben lekker bezig met mijn bus aan het laaien. Ja. Daar in een Brabant deze keer. En eh, is nog gelukt om naar Heerenveen toe te gaan, eh, vriend. Later. Later. Ja, Niels mompelt een klein beetje. Ik heb het idee dat hij ergens nog op een plek is... waar ook mensen liggen te slapen of zo. Het is helemaal... Eh, het is een heel klein beetje, een beetje mompelen, een beetje binnensmonds. Op het einde hoorde ik volgens mij een vraag van Niels... Ehm, is het nog gelukt om in Heerenveen te komen gisteren? ook Wouter vraagt dat aan mij. Goedemorgen, Luc. Ben je nog naar Heerenveen geweest gisteren? Ehm, ik moest gisteren naar Heerenveen. Heeft alles te maken met de Olympische Winterspelen in Milaan. Milan. Eh, maar ik eh, kwam er dus niet aan wat betreft eh, Heerenveen. Ik ben niet meer naar Heerenveen gereden. Ik zag die sneeuw, ik zag die storm en denk ja, ik kom er wel in Tialf... voor de teampresentatie van Team NL. Alle atleten die naar de Olympische Winterspelen gaan. Maar dan moet ik ook nog terug. Wat een gedoe. Dus ik ben lekker hier gebleven. Veilig en wel in de Randstad. Heerlijk. I'm Machine op Q-Music. Beat of Your Heart. Niels, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen, jij zit op de strooiwagen op de Maasvlakte. Hoe is het onderweg? Ja, is in principe prima te doen als je op de rechterbaan blijft. Als je op de rechterbaan blijft, is het prima te doen. Super, nou, dan is dat al een mooi advies eh, voor de dag. Eh, Niels, eh, het lot ligt een beetje in jouw handen. Eh, we kunnen nu of alvast naar het nieuws van 5 uur gaan luisteren. Dan zijn we een beetje vroeg. Of ik kan nog Jay-Z met Linkin Park draaien, met Nump Encore. Alleen dan zijn we wat later met het nieuws en wordt Marieke Elzinga boos. Eh, aan jou de eervolle taak om te beslissen. Wordt het het nieuws of nog een liedje? Nou, dan gaan we gewoon voor een liedje. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. <laughs> Can I get an encore?